Jan van der Putten met het NOS-journaal. Enkele verdachten van de fatale explosie in Den Haag... werden eerder gepakt met verdachte spullen, meldt Omroep Brabant. Twee mannen uit Rozendaal werden een week eerder aangehouden... met een bestelbus vol jerrycans, zwaar vuurwerk, fakkels... een brandblusser en extra kleding. In totaal vier verdachten van de explosie in Den Haag... blijven langer in voorarrest. Het kabinet stelt invoering van een nieuw stelsel voor belasting op spaargeld en beleggingen, box 3, met een jaar uit, naar 2028. De Raad van State had vernietigende kritiek op de plannen. Er wordt al jaren gezocht naar een nieuwe vorm van belasting op het werkelijk rendement van vermogens. Staatssecretaris Van Oosterbrugge zegt nu dat hij extra tijd nodig heeft voor goede wetgeving. Omwonenden van de vuilstortplaats op Bonaire, waar in november brand was... wordt afgeraden om groente en fruit uit het gebied te eten. Ook moeten ze geen kippen en andere dieren eten die daar hebben rondgelopen, adviseert het RIVM. Rond de vuilstort op Bonaire zijn veel hoge dioxinewaarden gemeten. Die verhogen de kans op kanker en een verminderde afweer. Op Schiphol geldt tot morgennacht een noodverordening. Morgenmiddag is er een demonstratie van Greenpeace en Extinction Rebellion... tegen vervuiling door de luchtvaart. De gemeente Haarlemmermeer wil voorkomen dat de betoging uit de hand loopt... zoals eerder gebeurde. Nancy Pelosi ligt in het ziekenhuis. De oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... was op bezoek in Luxemburg voor de herdenking van het Ardennenoffensief offensief 80 jaar geleden. Wat de 84-jarige Pelosi mankeert is niet bekend. Wel dat ze snel weer naar de VS hoopt te vertrekken. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle Willem II eindigde in 0-1. En het weer droog in het zuidoosten wat opklaringen. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen van het westen uit lichte regen en dan wordt het 4 tot 8 graden.